Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De importheffingen die de VS aan Mexico wil opleggen gaan niet door. President Trump wilde 5% belasting heffen over producten uit Mexico... omdat het land in zijn ogen te weinig doet tegen migranten die onderweg zijn naar de VS. De maatregel zou maandag ingaan, maar Trump heeft hem nu geschrapt... omdat Mexico toezeggingen heeft gedaan... Zo komen er meer bewakers bij de Mexicaanse grens met Guatemala... om Midden-Amerikaanse migranten al in een vroeg stadium tegen te houden. Een diner dat premier Rutte met andere Europese leiders heeft gehad... heeft geen duidelijkheid verschaft over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden. De belangrijkste kandidaten zijn Manfred Weber, Frans Timmermans en Margarethe Vestager. Na het etentje van Rutte in Brussel werd wel gezegd dat het een constructief overleg was. Vanwege de harde wind die vandaag verwacht wordt, nemen festivals maatregelen. Drift in Nijmegen en Pleinvrees in Amsterdam zijn voor zaterdag afgelast. Mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen. Gisteren viel het mee met de buien en windstoten. Code oranje werd uiteindelijk ingetrokken. Voetballer Eden Hazard stapt over van Chelsea naar Real Madrid. Die club betaalt naar verluid 100 miljoen euro voor de komst van de Belgische sterspeler... die voor vijf seizoenen heeft getekend. Afgelopen seizoen maakte hij in de Premier League 16 doelpunten voor Chelsea. Bij de Nike Store in Londen zijn dikkere paspoppen en paspoppen met een lichamelijke beperking te zien. Het kledingmerk wil zo diversiteit in de sport bevorderen. Nike werkt al samen met plus-size influencers die op Instagram sportkleding voor vrouwen met een grote maat promoten. En het weer. Er staat een krachtige tot stormachtige wind, vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. De regen valt vooral in het noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond minder wind en morgen wat meer ruimte voor de zon.